Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Drugsdealers worden steeds brutaler. Ze maken actiever reclame voor hun drugs. Zo sturen ze wel eens een proefpakket op naar studentenhuizen. En laatst was er een flyeractie in Utrecht. Honderden mensen kregen toen ongevraagd een blaadje de bus met drugsaanbiedingen. De politie zegt dat het de eerste keer is dat daders zo openlijk reclame maken. Het pontje van Amsterdam Centraal naar de NDSM-werf... heeft vannacht een klap gemaakt bij het aanmeren. Volgens een ooggetuige viel iedereen op de grond en zijn er ook fietsen stuk gegaan. Het vervoersbedrijf zegt dat het aanmeren inderdaad iets minder soepel ging dan normaal... maar dat er geen gewonden vielen. De brandweer in Zeeland moest vannacht uit bed komen omdat iemand zijn nagellak eraf had gehaald. In twee woningen werd een vreemde geur geroken, daarom werd de brandweer gebeld. Uiteindelijk bleek het te gaan om een omgevallen fles nagellak remover. Die was in het riool beland, waardoor het in meerdere huizen werd geroken. Deze week had de brandweer daar al zo'n eh, zelfde avontuur. Toen moesten ze komen voor een flesje parfum. En rond deze tijd wordt het gaspedaal op het circuit van Silverstone flink ingetrapt voor de Grand Prix daar. Niet Max Verstappen, maar George Russell van Mercedes start op pole position. En daar is hij nog steeds van ondersteboven. Incredible, it really lost for words. Couldn't have dreamt of this at the start of this year and um, it was such a difficult session. But as soon as I started the lap, I was like, yeah, I think this is going to be a good lap and, and both were, were really, really great de kwalificatie was niet makkelijk, zegt Russell. De druk was enorm, maar na de eerste bocht voelde hij dat het goed zou komen, zei hij daarna. Er zal vooral gekeken worden naar Verstappen en Lando Norris van McLaren. De twee zijn aan elkaar eh, gewaagd en kwamen vorige week nog in botsing, vertelt verslaggever Ayolt Kloosterboer. Ja, ze vlogen eraf eh, met allebei een lekker band. Ehm, Max Verstappen kon nog punten pakken, maar Lando Norris niet. Dus die Britten die zinnen op revanche. En dat moet hier gebeuren in het hol van de leeuw, de Britse Grand Prix. Heb ik nog het weer voor je. In het hele land buien, soms met onweer. In het zuidoosten van het land is het droog, dus zo'n 18 graden. Vanavond overal weer droog, morgen af en toe zon en dan zo'n 20 graden.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 phone. Dear arms, let me hold you like I never did before. And I should have tried just to talk about. try not to let you go right. I'm still here. So before you let me go. Met hier haast 1500 verrode maatschappij.